van Kam met het internationaal. Amerika en Duitsland gaan gebieden die door Rusland zijn veroverd op Oekraïne... nooit erkennen als Russisch grondgebied. Ook niet als er een referendum wordt gehouden onder de bevolking van Donetsk en Luhansk. Dat hebben Duitse bondskanselier Scholz en Amerikaanse president Biden afgesproken. Ze benadrukten allebei nog een keer dat Oekraïne blijvend op veel steun kan rekenen van beide landen. De Duitse president Steinmeier heeft gebeld met de Oekraïense president Zelensky over een afgelast bezoek aan Kiev. Steinmeier wilde vorige maand naar Oekraïne reizen, maar het land liet toen weten dat hij niet welkom was. In Duitsland werd het opgevat als een reprimande voor de pro-Russische houding van Steinmeier toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was. Maar Zelensky zegt dat dat berust op een misverstand. Zelensky heeft zowel Steinmeier als bondskanselier Scholz uitgenodigd binnenkort alsnog een bezoek te brengen. De politie van Marseille heeft voorafgaand aan de wedstrijd van vanavond traangas ingezet tegen Feyenoord supporters. De fans zijn daar vanwege de halve finale in de Conference League tegen Olympique Marseille, die op dit moment wordt gespeeld. Toen er een paar hekken omvielen bij de fanzone, die voor de supporters is ingericht, vuurde agenten traangas af. Volgens een aantal journalisten ter plaatse was de situatie chaotisch. Er zijn ruim 3000 supporters naar Marseille afgereisd om bij de wedstrijd te kunnen zijn. Om te voorkomen dat er komend weekend weer een chaos ontstaat op het vliegveld... wil Schiphol een aantal vluchten verplaatsen naar andere luchthavens. Maar het lijkt erop dat dat weinig op zou leveren om de druk te verminderen. Eindhoven Airport kan zaterdag en zondag acht vluchten overnemen... en Rotterdam de Heek Airport maar een paar. Vorig weekend vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen boekingen te annuleren om chaos te voorkomen. De KLM schrapte toen 47 vluchten. Het schrappen van boekingen en het annuleren van vluchten is voorlopig nog niet aan de orde, zegt Schiphol. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan 6 graden... en kan lokaal wat mist ontstaan.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 can hear me je dat gedaan hebt, dan luister je inderdaad nu naar de Nashville Radio Show. Je hoorde Reba McIntyre en Turn on the Radio. We hebben weer twee uur lang voor je klaarstaan. Muziek van allerlei windstreken. Country, Americana, folk en bluegrass muziek. En eh, ja, je weet het al hè, daar gaan we nu mee verder. Dit is Terry Bookham's Dukes of Drive en Land on Our Feet. There's a fork in every road. loose free. We can't say all day that things should be different. We can't cry all night about how it should be. But nothing's gonna change all different. We can cry all night about how it should be, but nothing's gonna change if all we do is complain. If we don't jump, we can't land on our feet. There's a top to every mountain, greener grass right across the fence. Another town just beyond the horizon. We don't go never know We een... Eh, E-mail. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Canada van het duo de Mountain Daisies. Ze bestaan al sinds 2004 en hebben in die tijd al op menig festival gestaan in Canada. Uh, eh, Ariane en Carl, zoals ze in het dagelijks leven heten, komen in september van dit jaar met hun album Dare to Fall. En dit is alvast een voorproefje. Dit is simpel Stuff. was dat. Van de uit Canada afkomstige Mountain Daisies. En voor nieuwe muziek gaan we weer even terug in de tijd. We gaan naar 1981 voor een nummer die volgens mij elke countryliefhebber wel kent. Alabama en Mountain Music. Please contact the show for a shout-out or music request. Nashville Radio Show. Oh, play me some mountain music. Like grandma and grandpa used to play. Then I will float on down the river to Cajun Hideaway. away like Tom Sawyer, ride a raft with old Huck Finn, take a nap like Rip Van Winkle. again. Oh, play me some. van week 18. we beginnen met nieuws uit Nederland. Op 6 mei aanstaande komt de nieuwe single uit van The Young River. En die gaat heten Stay. Op 27 mei viert de Marshall niet alleen zijn verjaardag, maar ook het feit dat zijn nieuwe EP uitkomt. Deze EP gaat heten Down in My Heart. Woensdag 1 mei treedt Tim Knol samen met zijn Bluegrass Boogeyman op met hun programma Lost and Found nummer 3. Tijdens dit programma duiken zij in de rijke historie van de bluegrass en country muziek. Meer info vind je op de website van tivolivredenburg.nl. Op 16 mei maakt Brad Eldridge er een feestje van. Hij komt dan voor een concert naar Nederland. Voorprogramma wordt verzorgd door Austin Jenkins. En info over dit optreden vind je op de website of Facebookpagina van Sounds of Nashville NL. Het nieuwe album Last Night Lonely van John Party komt over niet al te lange tijd uit.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 Ronnie Dunn van het duo Brooks Dunn staat erom bekend dat hij nog eens een uitstapje maakt. En deze keer deed hij dat met Tristan Mares. Dit is Where the Neon Lies. voor een nieuwe maandartiest. En deze keer hebben wij gekozen voor Cathy Mattea. Ze werd op 21 juni 1959 als Kathleen Alice Mattea geboren in South Charleston, West Virginia. Ze zong op jonge leeftijd al in de kerk en in 1976 zong ze in een bluegrassband. En nadat ze naar Nashville was verhuisd, ontwikkelde haar muziekstijl verder. In 1984 kwam haar debuutalbum uit dat haar naam draagt. En van dat album hoor je nu Someone is falling in love. Dit is de Nashville Maandartiest. True love happens all the time. Each day somewhere someone finds. onze maandartiest Cathy Mattea en Someone is Falling in Love.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 Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. I come from crazy It's sad, but it's true. And if I've been drinking, ain't that much I won't do. I'm out here the rest, even fooled myself too. But I come from crazy not that that's news to you. My dad, mama, stood five foot three. She taught me how to pour a whiskey when I hit her name. And Grandpa, he showed me how to change a flat tire. But much more important, how to set things on fire. I come from crazy. It's sad, but it's true. And if I've been drinking, ain't that much news to you. Mama, she tried and tried the best that she could. But when you're from crazy, crazy seems good. So don't take it personal if I lack inhibition. Just check it out on up to my family tradition. I come from crazy. It's sad, but it's true. And if I've been drinking, ain't that much I news to you. Oh, I come from crazy, and I bet you do too. Astrid, je hebt een... Eh, E-mail! We gaan weer naar onze digitale brievenbus. Want ook de afgelopen week kregen we weer heel veel muziek binnen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog steeds eh, door alle nieuwe muziek die we binnen hebben gekregen... aan het zoeken wat we in de show gaan draaien. Maar er is altijd ruimte voor meer, hè? Dus via info.nashforradio.nl kan natuurlijk altijd jouw muziek naar ons toegestuurd worden. We gaan er naar luisteren en wie weet hoe in een van de volgende shows jouw muziek terug. Maar nu gaan we naar Amerika voor muziek van Colby Acuff. Hij komt uit North Idaho en met inspiratiebronnen als een Hank Williams en onder andere een Johnny Cash maakt zij een mooie mix van outlaw en traditionele countrymuziek. Hoe dat klinkt hoor je nu op Once in a Lifetime. woke up with a black eye Now like mud My spinning like a tornado You could run a car on my blood. Can't be for certain, but I'm pretty sure Hank done it that way. I've been looking for a ghost in a white hat, cause I'm growing more broke each day. But I got I got three dollars left from the pull tabs I played last night. his way out, way and said, How we all had to do it there. was Colby Acuff en Once in a Lifetime. We gaan naar ons Spotlight-album en die komt deze keer van Nederlandse bodem. Het is namelijk het debuutalbum van de country-zangeres Laura van Kaam. Dat album heet Who I Am Today. Laura leerde zichzelf op jonge leeftijd gitaar spelen en won diverse regionale prijzen. En in 2013 won ze op 14-jarige leeftijd The Voice Kids. En nu is het dus een debuutalbum vol met lekkere countrymuziek. Je gaat eerst eerst luisteren naar Better For It Now en daarna By My Side. Dit is het Nashville Spotlight Album. Mama, where's my love? Difficult days are piling up. Everyone's moving around and around. For me it feels like I've been stuck. Things don't come to ease. Spotlight album Who I Am Today. Het debuutalbum van Laura van Kaam. En in de tweede uur komen natuurlijk er nog twee nummers van dit album voorbij. Nu gaan we naar de man. Eh, ja, als hij in Nederland had gewoond, uh, heel erg gepest zou worden met zijn achternaam. Maar gelukkig is hij in Amerika geboren. You, me en my guitar. Dit is Darius Rucker. Tonight, let's let party people do whatever party people do. Just wanna be somewhere with you without the crowd Tonight, let's go hit our favorite spot I let our feet swing off that dock oh, This old six string's all I got And that's all we need Make a list thunder And en Some Broken Hearts Never Meant.